Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De koninklijke marechaussee heeft de handen vol aan mensensmokkelaars. Dit jaar pakten ze 230 mensen op die migranten Nederland in probeerden te krijgen. Het zijn er nu al meer dan vorig jaar. Als de marechaussee-busjes stopt om te controleren, komen ze soms ernstige situaties tegen. Het ergste wat wij zien is dat we bijvoorbeeld achter in een vrachtwagen gezinnen zien met kleine kinderen... die soms ook door de kou eh, bevroren tenen of vingers hebben. Eh, mensen die er slecht aan toe zijn omdat ze al dagen, soms weken verstopt zitten in zo'n vrachtwagen. De Marseillais werkt niet alleen, maar krijgt hulp van andere landen en dat is ook wel nodig. Je ziet dat het hele professionele organisaties zijn waar eh, iedereen een rol heeft. Of het is een chauffeur die mensen van A naar B moet brengen. Of het is iemand die bootjes moet regelen voor mensen die het kanaal op geduwd worden. en je probeert natuurlijk die mensen te pakken die achter de smokkel zitten, de grote organisaties. Eindhoven Airport heeft last van de mist. Er kunnen bijna geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zijn vertraagd of worden omgeleid naar andere luchthavens, meldt Omroep Brabant. Het scheelt wel dat het op dinsdagavond in november niet zo druk is als in de, als in de zomer, zeggen ze bij het vliegveld. Vanaf 12 uur vannacht is het weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Tot nu toe was het een advies. Maar straks kan de politie weer boetes uitdelen als mensen zich er niet aan houden in een park of een winkel. De anderhalve meter plicht geldt niet in het OV, het onderwijs en plekken waar je alleen met een QR-code naar binnen kan. En in IJsselstein, vlakbij Utrecht, zijn ze weer begonnen met het optuigen van de grootste kerstboom van Nederland. De kabels aan de enorme zendmast die daar staat worden weer volgehangen met lampen. En als die aangaan ziet het eruit als een enorme kerstboom. Ook dit jaar is het weer gelukt om genoeg geld in te zamelen. En dus kon het grote optuigen vandaag weer beginnen. Eigenlijk eh, is dat voor ons het begin van de kerstperiode. Het is... Eh, eh, als de lampjes omhoog gaat, altijd weer een heel goed gevoel. Daar hebben we een jaar aan gewerkt. De kerstboom is 372 meter hoog. 11 december gaan de lampen aan. Het weer. Vooral langs de kust kan nog een buitje vallen. Komende nacht kan dichte mist ontstaan. En die mist kan morgen de hele dag blijven hangen. In de mist wordt het niet warmer dan een graad of 5. Op plekken waar die verdwijnt kan het nog 9 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dat is één rijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Dat zorgt voor 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding. En vertraging op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. De binnenring van de A10 eh, Nee, Oost.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 Maar vandaag is er weer eh, ZFM Jazz op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door een duo en wel... Fred Kroonsberg, die vandaag de gast is... en ondergetekende Peter den Boer. En samen zijn wij onze platenkasten ingedoken. Sterker nog, we hebben bij elkaar aangewezen in de platenkasten wat we vandaag gaan draaien. Ik begon met eh, Mulder en Mulder, het legendarische niet meer bestaande duo. En eh, we gaan verder met Sarah Vaughan, live Dow Swell. swell, thou witty, thou sweet, thou grand, would kiss me pretty, would hold my hand. Both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet loser in two, two rooms and kitchen. Onmiskenbare eh, mevrouw Sarah Vaughan... met eh, een standard Dow Swell. Ik heb nu eh, de Donna Jones Quartet op de draaitafel liggen. Dat is een, iemand die ook zijn sporen heeft verdiend... en een cd heeft gemaakt met alleen maar jumping nummers. En we gaan hem horen... Eh, Donna Jones met de begeleiding The Brushes. Het, is, het swingt. Het is een eh, jumping. and it's a good day. Baby, won't you please come home? Cause your daddy's all alone. I have tried in vain, never no more to call your name, ooh, When you left, you broke my heart, but that will never, never make us part. Every hour in the day, you can hear me say, Baby, won't you please come home? Look out, baby. Baby, won't you please come home? Come on home now. Won't You Please Come Home, de Dona Jones Quartet. Zoals gezegd, luisteraars, ben ik vandaag vergezeld, van, eh, vergezeld door eh, mijn leermeester bij ZFM vele jaren geleden. Eh, iemand die ook heel veel jaren platen heeft gedraaid. En ik, leuk dat hij er vandaag weer is. Fred Kroonsberg. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen. En um, ja, Fred... Jij gaat natuurlijk allemaal ook dingen draaien. Eh, heb jij een thema voor vandaag? Nou, ik eh, ben in mijn eh, collectie gaan grasduinen. En dan kom ik dus bij een hele hoop mensen... die hier ook als medewerker bij ZFM Jazz hebben geacteerd. En die staan op platen. Die staan op cd's. En dat is natuurlijk erg leuk... Want dat betekent dus dat je dan bijvoorbeeld Adam Spoor tegenkomt. Ja. Ook jou bekend natuurlijk. Ja, En hij heeft eh, samen met anderen, vooral Haarlemers ook... Eh, een postgeleden geleden eh, voor Malawi Jazz een aantal opnames gemaakt. En een prachtig nummer daarvan is Fine and Mellow. En dat wordt, ik zeg dan altijd, mevrouw Kaart. Maar Jolanda Kaart is een van de zangeressen. Het is geen makkelijk nummer... Want ja, Billy Holiday heeft dat nummer guld gemaakt. Maar zoals zij dat zingt, heb ik alle respect voor. Oké. make you stay up. has turned up and gone. Ja, Ray Kaart op de trompet, Adam Spoor de tenorsax... Frans van Tongeren de piano, Rob Veenhuis op de bas... en Kees van Lent, good old Kees van Lent, op het slagwerk. Ik ga eh, een stukje draaien van een trio Frans de Wijs. Een pianist die helemaal in de stijl speelt van eh, Errol Garner. En hij wordt begeleid door, een, eh, door wat wij noemen een stalen begeleidingsduo. Ruud Jacobs op de bas en Peter Ipma op het slagwerk. The Way You Look Tonight. The Way You Look Tonight. Het eh, trio van Frans de Wijs. Ja, ik ga het nu eh, hebben over big bands. Je hebt hele kleine big bands en grote big bands. En in de platenkast van mij zag ik een opname uit 1980, eh, een LP. Jazzomatic 4 heet dat. En verdraait nog aan toe. Een foto van een man, de drummer, met een grote dikke baard en een zwarte kop haar. En dat was Peter den Boer. En ik heb van hem vernomen dat hij op dit moment ook nog steeds bezig is met big bands. Maar dat zal wat groter zijn, Peter. Ja, dat is groot. De ik voor noemde zich, of werd genoemd... en eh, dat was de ondertitel... The Smallest Big Band in the World... vanwege de bijzondere bezetting. Daar uh, eh, zet in, eh, een, een bassaxofoon speelde daar in dat kwartet. En op bespeeld door de beste bassaxofonist van Nederland... Ronald Jansen Heidmaier. En die speelde niet alleen de solo's, maar ook de baspartijen... op ingenieuze wijze samen met de piano. En het vormde een prachtig geheel. Ja, ik heb een eh, nummer van deze LP uitgezocht. Ik heb begrepen dat je hem eh, al zelf in je collectie hebt. Anders had je hem van mij gekregen. <laughs> Maar we laten gaan luisteren naar eh, I'm Looking Over a Four-Leaf Club. V. Klaassen was dat, van de dubbel cd... waarin zij twee portretten van Chad Baker zingt. En dat is genieten natuurlijk, vooral voor de mensen die al kaarten hebben... op voor 12 eh, december aanstaande. Want eh, het is al uitverkocht in de krocht... En dat is natuurlijk boffen, want uh, is een fantastische zangeres... en ze wordt natuurlijk begeleid door Cor Bakker. En dat is ook niet de eerste de beste. Dus ehm, alvast een voorproefje heeft u nu gehoord. I Remember You. Ja, en die V. Klaas, eh, eh, eh, gelieerd aan Chad Baker... doet mij weer denken aan de cd... waar Chad Baker samen met Jerry Mulligan... een opname hebben gemaakt. En dat noem ik altijd huiskamer jazz niet oneerbiedig bedoeld, maar juist omdat het zo eh, fijnzinnig is. En de volgende opname zou zomaar een eh, middag in de krocht kunnen verbeelden. Chad Baker Quintet Pro Defunctus. Hij werd ontdekt op 16-jarige leeftijd op een amateurconcours. En het is een hele grote geworden. En ik heb een 45 toerenplaatje van haar in handen gekregen. En eh, het nummer is van 16 augustus 1956... met Paul Smith op de piano, Barney Kessel... gitaar, Joe Mandraken op bass en Elvin Stoller op de drums. Laten we gaan luisteren naar Elvin Gerald... met het schitterende nummer I Can't Give You Anything But Love. Friend, happiness, and I guess all those things you've always been for.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 Ik heb eh, nog een ander talent. Ehm, de mannelijke tegenhanger, een mannelijke tegenhanger. En dan heb ik het over meneer Tony Bennett... die nog maar twee maanden geleden volgens mij besloten heeft... de 90 jaar dik gepasseerd te zijn om te stoppen met optreden. Ongelooflijk, hij heeft nog wel voor, voor dat besluit... heeft hij nog maar weer een, een LP of een cd opgenomen. Een box met eh, fantastische nummers. Want aan zijn stem mankeert nog niks. En zeker niet eh, gezien zijn leeftijd. Ik ga nu eh, draaien een stuk dat bekend is geworden door... <laughs> ja, mevrouw Nina Simon. Maar zoals hij het zingt, zingt hij het... My Baby Just Care. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high tone places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. no Brando fan. Rock Hudson is not her man. My baby just cares for me. My baby don't care for Tyrone Power. She'd rather be with me by the hour. Jeff Chandler is not her style, and Liberace's smile is something she just can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. She answers my prayers for. My baby just cares for little old me. At least that's what she tells me anyway. Caramella zegt... dan eh, gaan een aantal harten hier in Zandvoort eh, weer open. Want dat was toch wel een eh, fantastische nachtclub. Ik weet nog wel, dat ik had een nicht en die kwam uit Amerika. Die woonde in Amerika. En die nam mijn moeder dan mee naar de, naar de nachtclub in, in Zandvoort. En dan kreeg ik 78 toerenplaten van Little Ebner... die ook daar opgetreden heeft... Maar de volgende dag was mijn moeder niet aanspreekbaar... want dat waren natuurlijk grote feesten en toen werd er ook al gestapt. Rita Reis heeft erop getreden. Millie Scott, Geetje Kouwveld, Joost van Marcella, Descartes, Kees Smal. Noem het maar op. En het vaste huisorkest was daar Ger Dijkshoorn. Ik heb in elk geval een plaatje gevonden van de Whiskers. En ik ga het nummer draaien van die tijd. Geniet ervan. Stop not now. Eh, Gert Dijkshoorn, daar ga ik je iets van vertellen. Die, eh, eh, dit plaatje is een, een heel goed voorbeeld van de tijds, het tijdsbeeld van toen. moet je voorstellen, de jazzmuziek was op dat moment zo tot, tot begin jaren zestig leidend. Hè? Dus, dus feestjes en uh, schoolavonden werden allemaal opgeluisterd door jazzgroepen. En Gert Dijkshoorn was een, eh, een prima muzikant... die met veel uh, eh, eh, jazz-combo's uh, optrad. Tot ineens de kentering kwam. Want er kwam de popmuziek die kwam op. En steeds meer jazzorkesten die, die hadden een veel minder of geen werk meer. En die een aantal deed verwoede pogingen om dan toch nog die overgang mee te maken. Dus die gingen eh, eh, muziek maken waar nog eh, heel veel jazz-invloeden in zaten... maar die toch al richting van die popmuziek gingen. Want het jeugdige publiek, de, de dansend publiek, uh, pikte dat nog net... En een paar jaar later was het afgelopen. En toen kreeg je dus een, ernst, een ernstige scheiding tussen de popliefhebbers en de jazzliefhebbers. Toen is die jazzmarkt veel kleiner geworden. Die bestaat natuurlijk nog steeds, maar die markt is natuurlijk beduidend kleiner dan de, de popmuziek. En, en die Gert Dijkhoorn, maar ook de, de Diamond Five bijvoorbeeld. Eh, Louis van Dijk is ook zo'n mooi voorbeeld. Die ging op een gegeven moment ook... Uh, Lennon en McCartney ging die spelen om, om maar... Eh, eh, in de markt te blijven. Ja, Dutch Winkelers ook. Die gingen ook... Eh, ja, die gingen maar, Marina eh, gingen ze, ja, Marina, ja. Marina, op ja. de plaats zetten, ja. ja. wat dat betreft nog even een aanvulling natuurlijk... want ik wil dan toch een beetje reclame maken... voor de doorkaswinkel in Heemstede op de Herenweg 101... Daar sta ik elke zaterdag van 10 tot 12 in een speciale LP, CD en DVD-hoek. En daar wordt ook muziek gedraaid. Maar er zijn ontzettend veel eh, platen voor eh, gangbare prijzen. Dat mag ik wel noemen. 1 euro voor een eh, LP is niet veel geld. En als het heel apart is, dan is het ietsje duurder. En ik zie Peter Den Boer daar ook af en toe verschijnen... om zijn collectie heerlijk, aan te vullen. Heerlijk, Dus ehm, als u nog platen over heeft, kunt u die ook brengen. Het is op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10 uur tot 3 uur. En eh, kom eens langs, zou ik zeggen, bij, eh, bij de mooiste eh, winkel van, van, van Heemstede op dit moment. Kring op winkel. Ja, en ik kan uit ervaring zeggen dat de jazzcollectie daar fantastisch is. Ik ga nu iets draaien, want daarvoor zijn we hier ook. we zijn al richting klok van 11 uur. Fred Kroonsberg is vandaag de gast. Peter den Boer is de ben ik. <laughs> en wij samen hebben het programma voor vandaag samengesteld. We gaan nog een paar stukjes draaien. Dan is het eh, reclame en nieuws. En eh, daarna komen we terug voor nog een heel uur. Eh, iemand die altijd stabiel is geweest... in zowel de filmwereld als de jazzwereld... is mevrouw Doris Day. Ja, en daar gaan we nu naar luisteren. like you cures everything gloomy, turns wrong into right, brightens the night, brings happiness to me, makes me luckier than throwing a seven, takes me nearer to heaven than anyone's allowed to do. When your heart is talking, I feel like I'm walking on a cloud with someone like you. Someday I'll find someone I can boast to, somebody to hug, a bug in a rug to snuggle up close to. And whenever I do, do you know who I'll give the most to? someone like you. everything gloomy turns wrong into right, brightens the night, brings happiness to me. Makes me luckier than throwing a seven, takes me nearer to heaven than any other boy could do. My pockets are burning to spend all I'm earning on the world with someone like you. Someday I'll find someone I can boast to, somebody to hug, a bug in a rug to snuggle up close to. And whenever I do, do you know who I'll give the most to? You pray my mind, stay till I find someone like you for me, until I find someone like you.